Volgens de veiligheidsregio hebben meerdere mensen die in de loodsen waren rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bij de brand komt een bol rook vrij. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. Een man uit Gratum in Limburg is opgepakt voor de brand bij een Poolse supermarkt in Panningen afgelopen zomer. De politie kwam de man op het spoor nadat in het televisieprogramma Opsporing Verzocht bewakingsbeelden voorbij kwamen. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Ouderen in Moskou kunnen maar beter flink wat boeken en puzzels inslaan. Ze moeten de komende vier maanden binnenblijven omdat het aantal coronabesmettingen flink stijgt. Mensen boven de 60 mogen vanaf volgende week niet meer buiten wandelen, sporten of naar hun werk. En in de wijk Ipenburg in Den Haag zijn bloemen gelegd op de plek waar gisteravond een man om het leven kwam. Hij werd aangereden door een tram. Vermoedelijk heeft een groep jongens hem voor de tram geduwd, zegt de politie. Het is een van de scenario's eh, waar wij eh, mee bezig zijn. Het eh, onderzoek is op dit moment in volle gang en we gaan uit van de misdrijf. Het slachtoffer was een dakloze man van 39. Er zitten drie jongens vast die zichzelf op het politiebureau hebben gemeld. Het is een opwindende tijd voor plantenliefhebbers, want bij de Hortus in Leiden staat een penisplant op het punt om te gaan bloeien. Deze expert vertelt hoe hij hieruit ziet. Het is een lange steel en in het midden zit dan een, een dikke kolfachtige structuur. Die is hmm. een beetje vuilwittig. En die gaat ook stinken en die wordt ook een beetje warm als die gaat bloeien. dat trekt dus heel veel insecten aan. Extra speciaal is dat de Amorpho Fallus, zoals hij heet, in Leiden al 24 jaar niet meer in volle glorie heeft gestaan. Het wordt de derde keer ooit dat er überhaupt weer zo'n plant bloeit in Europa. Het weer nu nog bewolkt met op meerdere plaatsen regen of motregen. Later vanavond klaart het op. Morgen is het ook bewolkt met ochtends motregen en later een paar flinke buien. Het wordt rond de 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knooppunt Bevenwijk en Akersloot. 10 minuten vertraging, dat komt door een auto met pech. Op de A27 Utrecht richting Almere staat een vrachtwagen met pech...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 See You Next Time is zijn derde album in een korte periode. Three Strikes was de eerste kennismaking. Ook Dallas Nights en de titelsong staan scherp. country. de titel Music City USA refereert aan Nashville... beperkte stevast met Stetson getooide nazaat van het western-icoon Davy Crockett... zich geenszins tot traditionele country-deuntjes. I Need Your Love is op single uitgebracht. Dit is het favoriete album van de maand. Tell me, tell me, darling say it's best I be traveling on. Many times I acted foolish when I really was just afraid. Then all of my good times would up and walk away. I need your love. Amerikaanse singer-songwriter Dar Williams was een tijdje het beeld, maar keert terug met een album dat niet alleen haar zo karakteristieke geluid laat horen, maar ook behoort tot haar beste albums tot dusver. Today and Every Day. Hey there, polar bear, is quite a mess we found. Life is one heavy trip, our paws sinking in the ground. I de original van deze week. You Are My Sunshine is van gouverneur Jimmy Davis die het in 1940 uitbracht. Het is door meer dan 350 artiesten opgenomen en vertaald in 30 talen. Bij deze cijfers kan er gesproken worden van een echte klassieker. The other night, dear As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken. And I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear how much I love you. Please don't take my sunshine away. and make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. really loved me, that no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Voor mij nog altijd een van de mooiste country songs, vertolkt door Susie Boggess, is Two Shades of Blue. Zo wordt terzijde gestaan door Chet Atkins. Crossroads met de act van de maand. Carolina in the Pines richt zich tot de vrouw van Michael Martin Murphy, wiens echte naam Caroline was. Ik heb geprobeerd een liefdeslied over mijn vrouw te schrijven, zonder te proberen het over haar te maken. Het mocht niet baten, want ze trouwde in 1973 om in 1978 weer uit elkaar te gaan. she spoke of being in love with every 2019 brak Eric Woodring door. Hij bracht zijn lang verwachte volledige album Jackson County Line uit. Het op single uitgebrachte The River Walk stond enkele weken in de hitlijsten. Nu aandacht voor zijn nieuwe single, Walking the Floor Over You. that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Ze brengen pure country met steeds meer eigen songs. Antoinette en de Blue Bonnets met haar nieuwe single Work on Lasting Love. The Voice of Holland tot een tournee door Japan en optredens in België. Inmiddels is Jennifer Eubank bezig met een album... het mogelijk ook Footprints een plaats krijgt. I've been making footprints Ever since the day I was born to feed on the white sand Following an endless shore On the day I got lonely like strangers on the run with a perfect as can be. They're all of my heart that beats outside of prachtige single is uitgebracht door Judy Blank in samenwerking met Dylan Earl. Het duet Never Said a Word vormt de A-kant en op de B-kant vinden we Throwing Lines. 1, 2, 1, 2, 3, 4. The Bills keep talking and I keep walking, thinner and thinner lines. How the hell do I keep my head above water if I can't earn a dime? My temper's been brimming, I keep on swimming in debt up to my ears. trying to make the dough so I can get down and see my baby again. Every night, I'm throwing lines at strangers under lights, city streets and neon signs at night. the dangers cross that sea me by your side if you could throw one line to me. Load in, load out, shake it all about, keep running those same old songs. I won't change them up unless I'm hard on my luck. They ain't never done me wrong. I'm out of touch, ain't earning much, shaking hands and making friends. But you can follow me down to the nearest town so you can hear me play him again. Every night, I'm throwing lights under lights. City streets and neon signs at night. I'm throwing lines at strangers, avoiding all the dangers. Cross the sea, me by your side if you could throw one. through your life. Every night, I'm throwing lines at strangers under lights, city streets and neon signs at night. I'm throwing lines at strangers, avoiding all the dangers. Cross to see me by your side, you could throw. you could throw one line. If you could throw your line to me. Dit was het blokje Country uit eigen land. Nomad is diep geworteld in pure country. Met een overkoepelend thema van reizen en een beetje van zijn kenmerkende humor waardoor het de perfecte reisgenoot is. De Australische zanger Angus Gill met Traffic Lights in a Small Town. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. There's a church and a pub. The country club we love. and the heart-to-heart lingerie shop. But the roundabout is on its way out, and it's gonna bring the whole town to a stop. They wanna put some traffic lights in a small town. In a small town. I had a meeting one day at the CWA, and the mayor said it ain't broke, so let's just fix it. And gray hair protest, rally, and we all got our knickers a little twisted. press has no shame to be flashing at us now. They wanna put some traffic lights Charlie Crockett hield er evenals zijn beroemde voorouder een avontuurlijke levensstijl op na als rondtrekkende straatmuzikant. Die rusteloze levenswandel klinkt onmiskenbaar door in het met banjo ondersteunde Round This World. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I'm going round this world, going round it pretty girl. I'm leaving and I can't say when I'll be back around this way, this way. When I'll be back around this way, this way. I'm going across this land. I'll be that banjo picking man. It's been a long, long, long, long time. Cheshire zingt over zijn liefde voor oude songs. En ook ik grijp daar vaak naar terug. Met hem maak ik de overstap naar het tweede uur. Doggone my soul, how I love them old songs. Cause they were comfort to me when I was alone. The dancing stops, but the music still goes on. Doggone my soul, how I love them old songs. And when I hear that double E guitar, makes me think how trouble-free girl we are. There was a time I spent my nights in a bar, playing that old jukebox until the honky-tonk locked up my dog on my mind. so far from home. Those heartbreaking, aching eggs and bacon country songs. They take me back to hardwood floors, outdoor Jones and mason jars. It's all I can do to believe that it's gone. That hard knocking, rock and rolling life that I've known. The dancing's over, but the music must go on. Doggone my soul, how I love them all. rock and rolling life that I've known.